Femke met het NOS Journaal. Van de orkaan Pem, die zaterdag over de Vanuatu-eilanden trok... is opgelopen tot ten minste 24. Dat meldt persbureau Reuters. De orkaan met windsnelheden van meer dan 300 km per uur... heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Hulporganisaties slaan alarm, water is besmet... en daardoor bestaat er kans dat er ziektes uitbreken. De directeur van hulporganisatie Save the Children zegt dat hij niet zeker weet... of mensen de boodschap hebben doorgekregen dat ze het water niet kunnen drinken. D66-leider Pechtold en PVV-leider Wilders stonden tijdens het debat van één vandaag lijnrecht tegenover elkaar. Ze debatteerden met elkaar over de Europese Unie, over terreur en de stand van de economie. Zoals verwacht botsten de partijleiders op alle drie de vlakken. Wilders noemde Pechtold een terror van het kabinet. Pechtold noemde Wilders daarop een wolf. Vakbonden en de ondernemingsraad van Martinez snappen niet waarom de vrachtvervoerder zo stevig gaat inkrimpen. KLM, het moederbedrijf van Martinair, wil zes van de tien vrachtvliegtuigen verkopen en 330 medewerkers verliezen hun huidige baan. Ondernemingsraad heeft de reorganisatieplannen afgekeurd en een alternatief gepresenteerd. En in dat plan gaat Martinair verder met zes vrachtvliegtuigen. Maar KLM heeft dat plan naast zich neergelegd. De vakbonden en de ondernemingsraad dreigen nu naar de rechter te stappen. Frankrijk heeft websites geblokkeerd die zich schuldig zouden maken aan het goedpraten van terrorisme. De regering scherpte eind vorig jaar de antiterreurwetten aan en daarin staat een bepaling dat jihad-websites geblokkeerd kunnen worden. Wie zo'n geblokkeerde site bezoekt ziet een rode hand die een stopteken maakt. Daaronder wordt uitgelegd waarom de site geblokkeerd is. En er staat ook een link naar de site van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het weer. Het gaat vannacht licht vriezen. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen zijn er dan weer zonnige perioden. Dan is het 10 graden op de Wadden tot 17 in Limburg.